Mariel Hageman met het NOS Journaal. Nederland geeft voorlopig geen financiële steun aan de regering van Oeganda. Aanleiding is het ondertekenen van de anti-homo-wet door president Museveni. Met die wet kan iemand die in Oeganda wordt betrapt op homoseksuele handelingen 14 jaar cel krijgen. Iemand die vaker wordt aangeklaagd riskeert levenslang. Oeganda krijgt jaarlijks 7 miljoen euro van Nederland voor het verstevigen van de rechtsstaat. Maar die steun wordt nu opgeschort. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat ook de steun in EU-verband wordt gestopt. De Belgische politie heeft voor een onderzoek naar ronselaars invallen gedaan in 25 huizen in Brussel en Vlaanderen. De politie was op zoek naar mensen die jongeren werven om in Syrië te gaan vechten. Bij de huiszoekingen zijn 20 mensen opgepakt, onder wie twee kopstukken van het ronselnetwerk, zegt de politie. Vanuit België vertrekken er relatief veel jongeren naar Syrië om te gaan vechten in de burgeroorlog. Volgens de regering zijn er zo'n 200 jongeren in Syrië, van wie er 20 zouden zijn gesneuveld. Oud-neuroloog Janssen Steur gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Ook het Openbaar Ministerie gaat in beroep. Dat had zes jaar cel geëist. Janssen Steur werd twee weken geleden veroordeeld omdat hij patiënten opzettelijk zwaar lichamelijk en psychisch letsel heeft toegebracht. De neuroloog stelde bij verschillende patiënten de verkeerde diagnose. Een vrouw pleegde zelfmoord nadat Janssen Steur haar had gezegd dat ze een dodelijke ziekte had. Boekwinkelketen Polare is failliet, dat heeft de curator bekendgemaakt. Volgens hem kunnen de winkels op deze manier beter worden verkocht. De 20 vestigingen van Polare blijven voorlopig gewoon open. Polare ontstond vorig jaar door een samenvoeging van de winkels van Selectis en De Slechte. Bij het bedrijf werken ongeveer 400 mensen. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen eerst nog wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Aan zee neemt de wind toe tot krachtig. Temperatuur tussen 9 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een bescheiden avondspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwerbrug 5 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 5. A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug 8. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.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 You got me going higher and higher. In every window, there's a shadow or two making love in the night. I look around you at your dreams coming true. For once in your life, everybody, I bring your body to love.